Dit is Martijn Nijhuis met het NOS In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een mislukte zelfmoordaanslag gepleegd op een politica, Shukriya Barakzai. De parlementariër raakte lichtgewond, drie anderen kwamen wel om. Barakzai is een voorvechter van vrouwenrechten en persvrijheid in Afghanistan. Ze werd na de val van de Taliban in 2004 gekozen in het parlement. De Taliban vinden dat vrouwen ondergeschikt zijn en niets te zoeken hebben in het parlement. Nederlandse onderzoekers zijn begonnen met het bergen van het wrak van vlucht MH17. Delen van het vliegtuig worden op opleggers getakeld en afgevoerd. Het team kwam eerder vanochtend aan op de rampplek in Oekraïne. In de weken na de ramp zijn zoveel mogelijk menselijke resten geborgen en naar Nederland gebracht. Ook deze week zijn nog resten verzameld. De wrakstukken konden maandenlang niet worden weggehaald omdat het te onveilig was in het gebied en omdat het juiste materieel ontbrak. Maar de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft eergisteren afspraken kunnen maken met de lokale autoriteiten. Congo is vrij van het ebola-virus, heeft de minister van Volksgezondheid gezegd. De afgelopen 42 dagen zijn er geen nieuwe gevallen van het virus geconstateerd. daarmee is er officieel geen sprake meer van ebola in het land. Ebola bereikte Congo in augustus. Sindsdien zijn er 49 mensen aan de ziekte overleden. Het afgelegen gebied waar de uitbraak was werd meteen afgesloten. De registratie van de nationale intocht van Sinterklaas is bekeken door 2,3 miljoen mensen. En het was daarmee het best bekeken programma van gisteren, meldde stichting Kijkonderzoek. Het Sinterklaasjournaal, dat verslag deed van de intocht, trok 300.000 meer kijkers dan het 8 uur journaal. De intocht werd verstoord door voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Vandaag komt Sinterklaas aan in onder meer Amsterdam. Ook daar wordt rekening gehouden met de demonstraties. Het weer bewolkt en plaatselijke regen. In het zuiden blijft het vandaag bijna overal droog. Verder weinig wind en de middagtemperatuur rond de 10 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat bij de randweg Dordrecht 2 kilometer door wegwerkzaamheden.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 Via het internet, via de kabel of door de lucht. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en vandaag op waarschijnlijk het meest regenachtige weekend van het hele jaar... heb ik weer heel veel mooie muziek. Ik heb een ehm, aantal oude bekenden, maar ook een eh, nieuwe Nederlandse jazzband... Eh, waar ik echt van onder de indruk ben dat ze dit al bij hun eerste album eh, voor elkaar krijgen. Het eerste nummer wat u eh, heeft gehoord is eh, onder de betoverende klanken van Albert Tutti Heat eh, op, Jan, ehm, op drums en Ben Street en Ethan Iverson. Het album heet Live at Smalls en het nummer heet Laura. Albert Tutti Heat is bekend onder andere van het eerste album van John Coltrane en heeft daarna meegespeeld op vele andere albums, waaronder die bij Herbie Hancock, Benny Golson en Dexter Gordon. Het tweede nummer wat ik eh, ga draaien is van het Boeker Irving kwartet. Het is live opgenomen in Hilversum in 1966 bij de VARA. En naast Boeker Irving op tenorsax hoort u onder andere Pim Jacobs op piano, Ruud Jacobs op bas, Han Benink op drums. Booker Irvin, een te Amerikaanse tenorsaxofonist die vooral bekend is door zijn werk met eh, Charles Mingus. En u gaat luisteren naar het nummer You Don't Know What Love Is. Elke Irvin luisterde u naar Anton Goudsmit en de Ploktones. Van hun album 050 draaide ik een nummer Silk. De Ploktones is een Nederlandse jazzband die experimentele jazzrock speelt. En dan is het nu tijd voor een nieuwe Nederlandse jazzband. De band heet Sietske, naar de zangeres. Sietske Roskam Abbing. Ze maken eh, wat ze zelf omschrijven als cinematische folkjazz. En het kenmerkt zich eigenlijk door een hele duidelijke en verhalende zang. Ik ga er straks nog wat meer over vertellen. Luistert u eerst naar het, naar het album Zietske. Ehm, en het nummer wat ik ga draaien heet Like the Wind. me off my feet. I'm all, all at sea. You're alive. couldn't free. Like the Wind van Sitske. En het album dat heet Where It Starts Again. Sitske eh, Roskam Abing speelt hierin samen met uh, Dirk Balthuis op piano. Zij twee hebben eh, alle, albums, alle nummers van het album geschreven. Um, is in 2012 afgestudeerd in een Masters Jazzopleiding van het Amsterdamse Conservatorium. En daarna begonnen met het schrijven van moderne jazzsongs. Naast ehm, haar en eh, Dirk Balthuis hoorde u op gitaar Irar Har Even, Marco Senini op contrabas en Efraim Schulz Wakkerbad op drums. Ik ga straks nog een nummer draaien van ze. En ik ga nu verder met Ted Dameron samen met John Coltrane. Hun album heet Mating Call uit 1956. Het album wordt vaak genoemd als eh, zijnde van John Coltrane... maar is wel degelijk onder de leiding van Ted Dameron gemaakt heeft een aantal van de nummers geschreven naast eh, John Coltrane. En Ted Dameron was ook een belangrijke arrangeur in het eh, bebop tijdperk. En naast deze twee hoort u John Simmons op bas en Philly Joe Jones op drums. Het nummer wat ik ga draaien van dit album, The Mating Call, heet Roma's. really lonesome as can be till one lucky day you came my way. I never knew what love was all about until I met you. I used to think there'd never be a girl who'd ever care for me. Then what do you know? You made it so. I never knew what love was all about until I met you. When you kissed me, I felt the season change from winter to spring. When you kissed me, I lost my reason cause I heard the birds sing. I felt like a king. And now I have to rub my eyes each time I try to realize that your love is mine. Ain't it just fine? I never knew what love was all about until I met you. feel the entire universe feel. I never knew what love was all about until I met you. I am the happiest boy because you bring me nothing but joy. time I try to realize that your love is mine, ain't it just fine? I never knew what love was all about until I met you. I never knew what love was all about until I met you. I never knew what love was all about until I met you. dat is ehm, Joe Williams. En eigenlijk is het album van Wes Montgomery. En Wes Montgomery kennen we natuurlijk van zijn fantastische gitaarspel. En hij heeft een, eh, ja, best wel een bijzondere sessie gemaakt... Eh, samen met Joe Williams... Ehm, eh, Bill, Billy Taylor op piano, Ben Tucker op bas en Grady Tate op drums. Het album heet Navy Swing. Het komt uit 1963. En u luisterde naar het nummer Until I Met You. Ik ga er nog een nummer van draaien. Dat heet I Won't Cry You Anymore. Na dat nummer ga ik met een, eh, ja, een, eh, een, keer een verrassingsnummer komen. En het gaat vooral om de zangeres van dat nummer. En ik wil u dan ook uitnodigen om na het, nummer van, eh, het volgende nummer van Wes Montgomery... te raden wie de zangeres is. En wie, er, wie als eerste de zangeres raadt... kan een mailtje sturen naar cfmjazzzandvoort.nl... Ehm, of even gewoon even bellen naar de studio op 023 5730 393. En wie als eerste de zangeres correct raadt... Eh, die wil ik graag uitnodigen om een eh, volgende uitzending eh, te komen... en live een uur lang zijn of haar favoriete jazznummers te draaien. Goed, zoals gezegd gaan we eerst verder met West Montgomery... en daarna dat verrassingsnummer. I won't cry anymore. Now that you've left me, I won't cry anymore. Now that you've gone. since we were apart. But tears can never mend a broken heart. I can't sigh anymore. I'll just forget and I'm closing the door of memory. Though you're the one love that my arms are longing for. This is goodbye. forget you. And I'm closing the door of memories. my arms are longing for. This is goodbye. I won't cry. the quickest way to get to Harlem. If you should take the A train, you'll find you'll get right where you're going if you hurry. Bent u er al uit wie deze zangeres is? Ik zal een klein tipje van de sluier oplichten. Zij speelt op dit album samen met Joe Henderson op de Noorsax... Freddie Hubbard op trompet, Jack Corea op piano... Stanley Clark op akoestische bas en Lenny White op drums... Eh, zoals gezegd, als u weet wie het is, bel of mail ons eventjes. Bellen kunt u doen op 023 57 30 En e-mail kan via cfmjazzzandvoort.nl en ik ga nog een nummertje draaien van dit fantastische album. En dat heet All of Me. geen winnaars. Wie is deze zangeres? Ik ga een, ehm, een klein stukje draaien van een heel ander bekend nummer. En dat ga ik even via YouTube doen op internet. En eens kijken of dan een belletje gaat rinkelen bij u. In 1982 deed deze soul godin Chaka Khan het onverwachte toen zij een album eh, opnam, een jazzalbum. Het werd ehm, gemaakt eh, onder de naam Echoes of an Area. En dat was een experiment, en een heel geslaagd experiment. Alleen door, ehm, ja, door matige marketing is het geen eh, commercieel groot succes geworden. En Chaka Khan heeft natuurlijk gewoon een enorme carrière in de soul opgebouwd. dit nummer wat u op de achtergrond hoort is van 1983, waar ze natuurlijk ook wereldberoemd mee is geworden. Ain't Nobody met eh, Roevers. Goed, eh, we gaan verder met, eh, met een hele andere zangeres. Ook een fantastische zangeres die veel jazz gemaakt heeft, maar ook veel R&B. En dat is Etta James. En zij heeft een album gemaakt dat heet The Mystery Lady Songs of Billie Holiday. En daar ga ik een nummer van draaien, dat heet The Man I Love. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. You'll look at me and smile. I'll understand. And in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I She'll meet him Sunday, maybe Monday, maybe not. Still, I'm sure to meet him one day. just meant for two, for which I never wrong. Who would, would you? And so all else above, I'm waiting for. U luisterde naar de karakteristieke stem van Etta James. Het eerste uur van CFM Jazz zit er alweer bijna op. Ik eh, ga natuurlijk verder nog een uur met eh, prachtige muziek. Eh, veel zangeressen vandaag. Ehm, ik ga het eerste nummer na 11 ga ik draaien van Abby Lincoln. Ook een favoriete zangeres van mij met een, met een hele eigen stemgeluid. En eh, daarna gaan we onder andere nog Den Denise Jenna draaien... en een tweede nummer van het album van Sietske. Um, ehm, rest mij nog even te zeggen dat... Eh, wilt u eh, meekijken met wat ik ga draaien...